spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse Go and Last Christmas. Hij had ook een enorme solo-hit, Careless Whisper. In 1986 stopte Wham en ging George Michael solo verder, met veel succes. Bekende hits zijn Faith, Too Funky en Jesus to a Child. In totaal verkocht hij ruim 100 miljoen platen. George Michael raakte geregeld in opspraak. Onder meer door drugsgebruik en rijden onder invloed. Hij voerde ook een verbeten strijd over zijn contract met platenmaatschappij Sony, die hij uiteindelijk verloor. In 1998 werd George Michael gearresteerd in een openbaar toilet in Beverly Hills wegens schending van de openbare eerbaarheid. Zijn hit Outside gaat hierover. De afgelopen tien jaar scoorde George Michael weinig hits meer. In 2011 had hij een longontsteking met ernstige complicaties waarin hij bijna overleed. Sindsdien was zijn gezondheid labiel en leidde hij een vrij teruggetrokken bestaan. Maar juist deze maand werd bekend dat de zanger aan een nieuw album werkte. Maar hij overleed de afgelopen dag vreedzaam in zijn eigen huis, zegt zijn manager. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen verdachte omstandigheden. George Michael is 53 jaar geworden. In Mali is een Franse arts ontvoerd. Ze is de directeur van de hulporganisatie Help Goa, die ondervoede kinderen helpt. Ze werd gisteren uit de stad Goa meegenomen, vermoedelijk naar het noorden van Mali. Wie de kidnappers zijn en welk motief ze hebben is niet bekend. Franse militairen zoeken samen met Malinese collega's naar de vrouw. Er worden vaker Franse burgers ontvoerd in Mali, een vroegere Franse kolonie. Sinds 2013 zijn er duizenden Franse militairen in Mali... die het noorden van het land hebben heroverd op islamitische strijders. Het weer. Lokaal valt er wat motregen. Met minima van 10 graden is het zacht en het waait flink. Tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen. Later wordt het droog en breekt de zon door.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 But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all till the war is won. last time we let him lie.